1 uur. Mark Visser met NOS. Griekenland is een principeakkoord gesloten tussen premier Papandreou en oppositieleider Samaras. Ze voerden afgelopen avond overleg met president Papoulias over het vormen van een nieuwe overgangsregering. is besloten dat Papandreou dat nieuwe kabinet in ieder geval niet zal leiden. De overgangsregering moet het steunpakket van de EU door het parlement loodsen. Pas daarna zullen nieuwe vervroegde verkiezingen worden gehouden. Naar verwachting blijft de tijdelijke regering drie of vier maanden aan en daarna zouden in februari of maart verkiezingen kunnen worden gehouden. Komende dag praten de partijen verder over de invulling van het akkoord en dan wordt ook duidelijk wie de interim premier wordt. In Egypte zijn bij een busongeluk 11 Hongaarse toeristen om het leven gekomen. 27 inzittenden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde op de ringweg van de badplaats Hurghada bij de Rode Zee. De met Hongaarse toeristen gevulde bus was met hoge snelheid op weg naar het vliegveld. Door een onbekende oorzaak verloor de chauffeur de macht over het stuur en sloeg de bus over de kop. In Egypte gebeurden veel verkeersongelukken door de slechte staat van de wegen. Ook nemen de meeste Egyptenaren het niet zo nauw met de verkeersregels. Jaarlijks komen er naar schatting zo'n 6000 mensen om in het verkeer. Lady Gaga is de grote winnaar van de MTV Music Awards. De Amerikaanse zangeres won in vier categorieën, waaronder beste vrouwelijke artiest en beste nummer. Zoals altijd was ze weer bizar gekleed, ditmaal in een grote zilveren jurk met een hoed die volledig haar gezicht bedekte. Beste mannelijke artiest was Justin Bieber, die twee awards won. Ook Bruno Mars en 30 Seconds to Mars kregen twee awards. Tijdens de show in Belfast traden onder andere David Guetta, Lady Gaga en Justin Bieber op. En ook werd stilgestaan bij de dit jaar overleden zangeres Amy Winehouse. Het weer, het is bewolkt en de temperatuur daalt van 8 naar 10 graden aan de kust tot 6 in het oosten.